Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland maakt met oude machines van het Nederlandse bedrijf ASML microchips voor wapens. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw. Hoeveel machines het zijn is onduidelijk. Russische bedrijven komen vooral via Chinese tussenhandelaren aan reserveonderdelen om de machines draaiende te houden. Eerder toonde onderzoek van de NOS in Nieuwsuur al aan... dat Nederlandse microchips massaal in Rusland belanden... doordat sancties worden omzeild. De chips worden teruggevonden in raketten, helikopters en drones... waarmee Oekraïne wordt aangevallen. Voor ruim 1,1 miljard vrouwen wereldwijd verslechtert of stagneert de gendergelijkheid. Dat schrijven hulporganisaties in een rapport over gelijke rechten. In het onderzoek zijn 139 landen met elkaar vergeleken. In 40% van de landen is de gendergelijkheid gedaald of gelijk gebleven... in de periode 2019 tot 2022. In Afghanistan is de situatie het slechtst. In Nederland is een van de 23 landen waar het goed gaat... en Zwitserland is het enige land waar de situatie voor vrouwen erg goed is. De Amerikaanse regering beschuldigt Rusland van inmenging in de komende presidentsverkiezingen. De minister van Justitie zegt dat Moskou via verborgen propaganda probeert te bereiken dat Donald Trump de verkiezingen wint. Een Russisch staatspropagandakanaal zou via een Amerikaans bedrijf duizenden online video's hebben gemaakt die de Amerikaanse democratie zou ondermijnen. De VS hebben sancties en aanklachten aangekondigd tegen dat propagandakanaal. De politie heeft de afgelopen dag een man van 31 uit Den Haag aangehouden... voor het aanzetten tot een terroristisch misdrijf. Volgens de politie zou de man op Telegram hebben geschreven... dat hij een aanval wilde plegen op een drukke moskee. Dan het weer. Het is bewolkt met mogelijk wat regen en kans op mist bij ongeveer 15 graden.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 en ik ijs weer Ijspegels langs mijn wangen En ik glij weer, en dat heb hij weer Niks dan een hoop gezeik Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk Het is winter, Zimmers, rum drinken, denk het aan de zeemerminnen. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden. Samen met mijn hart heb ik de stad begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis en de weg naar huis. Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis.